Radio Els. Good times, great oldies. 24 uur per dag, de beste oldies op Radio Els. Els. Dit is de Elsplaats van deze week. 1972 werd je al achtergelaten met de Memories van Earth and Fire. En nu, anno 2020, doen we dat nog steeds hier in de Aftershow. En natuurlijk ook bij Radio Els non-stop, want het is heel de week, deze week, de Elsplaat. De kopjes in de borden, de komende karat. Ibi, waai weg, jij was af. Welkom vrienden van de radio. Het is weer een keer zover hè. Ja, maandag tot en met vrijdag de Abbe tussen 8 en 9 uur. Eh, tussen, <laughs> tussen 8 en 6. Hoor mij nou. Ja, ik heb een beetje slaap. Ik moet eigenlijk een beetje toe. Maar goed. Tussen de klok van 6 en 7 uur natuurlijk s'avonds. Het is eigenlijk op de scheiding, hè? middag en avond. <laughs> Ja, terwijl je aan het eten bent of aan het afwassen. Vandaar ook de naam Abbe met ondergetekende Ferry de Hartog. Het is vandaag alweer maandag 10 februari 2020. En dat betekent dat eh, volgens mij vanavond de uitslag weer is van de staatsloterij. Daar doe ik altijd heel grof in mee. <laughs> Maar ik heb nog nooit geen grove prijzen gewonnen. Vandaar dat we nog maar steeds een beetje af en toe aan het werk zijn natuurlijk. Dus mocht je me onverhoopt morgen helemaal niet meer horen, dan ben ik vertrokken met de centen naar de Bahama's of zo, als ik een grote prijs win. Maar ik vrees van niet. Dus we gaan maar gewoon hier door met eh, bekende dingetjes in de aftershow, wat nieuwsfeitjes en weer bericht aan het eind van het programma, een overzicht van de tv-programma's. En natuurlijk weet je nog wel op het half uur. De muziek die komt van de trams. Laurie Spee, Peter en Gordon, Nino Tempo en April Stevens. Tietz, in Bruce Springsteen, The Sweet. Lisbeth List, The Smokey, Pat Benneter. Maar we beginnen natuurlijk met de plaat van 50 jaar geleden, 1970. Hier zijn de Les Humphrey Singers. En ze gaan naar het huis, ouderlijk huis toe. To my father's house. Goedenavond. Je luistert naar de Show bij Radio Els. Mama, go with me to my father's house, to my father's house. krijg je onverwachts ook nog een beetje godsdienstles hier in de Avershow, hè? Ja. <laughs> To My Father's House uit 1970. Les Humphrey Singers horen hier natuurlijk. Maar zullen we het eens over hebben? Over het weer? Nou, laten we dat maar niet doen. Het is gisteren natuurlijk aardig tekeer gegaan. Alhoewel, ik heb er hier eigenlijk bar weinig last van gehad hoor. Er is hier weinig omgewaaid of wat dan ook. Nee, alles stond nog gewoon lekker overend, hoor. Eh, oh ja, ja, dit is ook wel leuk. Pamela Anderson en John Peters zouden hun 12 dagen durende huwelijk via een sms hebben beëindigd. Volgens bronnen van US Weekly heeft Peters het berichtje verstuurd. Peters zou in een berichtje aan zijn kerstverse echtgenoten hebben laten weten dat hij nog eens was gaan nadenken over een huwelijk, nadat er in de media uitgebreid aandacht aan werd besteed. De wereld weet wat we gedaan hebben en ik denk dat we nu beter ieder onze eigen weg kunnen gaan. Ik hoop dat je me kunt vergeven, zou in het berichtje hebben gestaan. Pamela Anderson zou, zo'n vijf van de twaalf dagen met haar echtgenoot hebben doorgebracht, waarna ze allebei op pad moesten. De papieren van het huwelijk zouden nog niet ondertekend zijn. Het is dus maar de vraag of daadwerkelijk gesproken moet worden van een scheiding. Radio Els, Ferry den Hartog. 要养。 in de auto, luister je naar de 1476 AM via de grote zender van Jan Chicago. Dan wensen we je natuurlijk eh, veel sterkte als je in de file toevallig moet staan. Zit al de Piepers, wensen we je smakelijk eten. En zit de Afwas, nou dan wensen we je veel sterkte mee. Ik hoop dat de muziek natuurlijk je een beetje daarbij helpt. Je de Pat Benatar uit 1984 en Love is a Battlefield. Oeh, wat horen we nu allemaal weer? Dit is helemaal de goede niet, die moet ik helemaal niet hebben. Het is nog helemaal geen woensdag. Nou, dan doen we het gewoon maar zonder. <laughs> ja, daar moeten zelf ook wel een beetje op lachen. <laughs> Hier is Smokey, I meet you at midnight. summer evening on the Champs Elysees, a secret rendezvous they planned for days. I see faces in a crowded cafe, the sound of laughter as the music plays. they met was warm with laughter. The words were music as she turned shout, the past seemed like a thousand years. Midnight was turning into empty spaces. The sound of laughter disappeared. elkaar nou te ontmoeten tijdens middernacht met dit weer, zoals het <laughs> de dag is. Het is me geen aanrader hoor, met je zuidwester om even je meisje ontmoeten. Smokey in 1977 en Meet You at Midnight. De enorme windsnelheden van de storm Kiara hebben de commerciële luchtvaart in de nacht van zaterdag op zondag een subsonisch record opgeleverd. Een vliegtuig van British Airways deed er slechts 4 uur en 56 minuten over om van John F. Kennedy International Airport in New York naar London Heathrow te vliegen. Het vorige record stond op naam van de luchtvaartmaatschappij Norwegian, dat in januari 2018 in 5 uur en 13 minuten de transatlantische vlucht voltooide. Gemiddeld eh, duurt een vlucht zo'n 6 tot 5 uur. Waarom stopt hij nou opeens? Oh, nou ja, dan doen we het gewoon nog een keer. Dat duurt toch veel langer, dat jongetje. Oh, misschien had ik hem toen net een pauze gezet. Dat is natuurlijk niet zo handig. We gaan door. De Boeing 747-400 van British Airways had een gemiddelde snelheid van 1287 km per uur. En volgens Flight Radar is er een topsnelheid van tenminste 1327 km per uur gemeten. Ook twee vliegtuigen van Virgin Atlantic Airways doken ruim onder het oude record van Norwegian, maar waren respectievelijk 1 en 3 minuten trager dan de Britse rivaal. <laughs> Ja, het is maar wat allemaal. We gaan maar terug in de tijd dat de vliegtuigen amper nog bestonden. 1968, <laughs> hier zijn de Trucks en Love is All Around. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Well, love is all around me, and so the Tijd op eh, MP3. <laughs> Op MP3, ja. Het is een beetje een slechte opname om te horen, maar wel leuk natuurlijk uit de jaren 60. The Trogs en Love is All Around. Het is tien voor half zeven. Een beetje water, een beetje sop. Dit is de afwasshow. Dansende paarden, de draaimolen draait. Of de tijd stil heeft gestaan. Hijgende paarden draaimolen gaat langzamer lopen. De baas van het spul schreeuwt zijn keel Hij wordt ouder. Kinderen een kwartje. Stap maar in, kies maar uit, neem die met de langste staart. está. Wat je de draaimolen in. Ik denk dat dat ook uit het jaar nul is hoor. <laughs> ja, trek je knip maar open als je naar de kermis gaat. Lisbeth Lister 1974 en kinderen een kwartje. De Oosterscheldekering in Zeeland die wordt gesloten vanwege de hoge waterstand. Dat bevestigt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De 62 schuiven van de Oosterscheldekering worden gesloten omdat het water op het moment op 3 meter boven het NAP uitkomt. En vanaf 3 meter wordt de kering volgens protocol gesloten. Dit komt ongeveer gemiddeld één keer per jaar voor. De 9 kilometer lange stormvloedkering sluit de Oosterschelde af bij dreigend hoogwater. De laatste keer dat de kering dichtging was op 3 januari 2018. Het duurt 82 minuten tot alle schuiven gesloten zijn. De weg op de Oosterscheldekering blijft open voor verkeer, dus er wordt voor het meeste verkeer geen grote hinder verwacht. Wel is de weg gesloten voor aanhangwagens en vrachtverkeer. Hoe lang de kering gesloten blijft is nog niet duidelijk. Ook de waterkering bij het Haringvliet wordt gesloten, meldt de woordvoerder, als mede de waterkering bij Capelle aan, of eh, bij Krimp aan Ja, dat is mijn eigen woonplaats eigenlijk. Eh, <laughs> verkeerd wil uitspreken. Ongelooflijk. Hier is de eerste hit van de suite uit 1971. miles away she waits there. There's a young man thinking by a window. How was she to know just how much he cared? He always knew just what he could do. He always knew that his dream would come true. something with his first hello. our girl just how much he cared. He always knew just what he could do. He always knew that his dream would come true. Joris van de Zwier hadden het natuurlijk over de uitvinder van de telefoon en nog veel meer andere dingen hoor. Alexander Graham Bell heette het in 1971. En als ik uit mijn hoofd spreek was dit de allereerste grote hit voor de Sweet. En eh, ik, ik, heb nog wel eens een achterkant van een singeltje gehoord. En die zal ik ook eens een keer voor je opzoeken. Want dat is geen hit geweest, maar dat is wel prachtig allemachtig. Ja, ja, <laughs> ja, wel al lachen. <laughs> Els weer wat stevige horen hier. Ze wil een beetje gaan dansen in het donker straks. Want het is nu nog even een beetje licht. en een klein beetje nog. 1985 gaan we naartoe. Hier is Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. I get up in the evening And I I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Baby, I just know zeggen, ik ben niet zo'n fan van deze man hoor. Hij zingt natuurlijk wel aardig, maar nee, ik, ik heb er gewoon helemaal niets mee. Maar het klinkt toch wel leuk. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen uit 1985. Het is half zeven. En de vaste luisteraars weten het dan natuurlijk. Dan is het weer tijd voor Weet je nog wel? Ach, daar is Els ook met de kop thee met de flinke scheut rum erin. Ja, Els, ik heb het toch nog steeds koud. Misschien heb ik wel half de griep of zo. Ik hoop niet die eh, griep uit uh, China vandaan, want dat schiet ook allemaal niet op natuurlijk. Het is vandaag 10 februari en dat is de 41ste dag van het jaar. En er komen er nu nog 325. Een spionnenruil die vindt vandaag plaats in 1962 tussen de Russische spion Rudolf Abel en de door de Russen neergehaalde Gary Powers. Het stoffelijk overschot van de Nederlandse minister van Staat Els Borst wordt vandaag gevonden in 2014 bij haar woning in Beeldhoven. Uit onderzoek blijkt dat zij door een misdrijf om het leven is gebracht om, op 8 februari. En de Postbank die houdt vandaag op met bestaan in 2009 en die heet voortaan de ING-bank en dat heette ze geloof ik nog steeds. Ja, voor vroeger was het de Postgiro hè? en de Giro, er zijn een hele hoop mensen die zeggen dat nog steeds. We gaan even naar de oorlog toe. In 1941 vandaag verscheen de allereerste uitgave van Het Parool. En Glenn Miller die ontving een jaar later, in 1942, de eerste officiële gouden grammofoonplaat voor meer dan een miljoen verkochte exemplaren. En in 1959 publiceert prinses Wilhelmina haar autobiografie Eenzaam, maar niet alleen. Ik heb trouwens eh, verschillende boeken over koning Wilhelmina. Ja, ik ben een, eh, een groot fan van haar. New, Delhi, dat wordt de hoofdstad van India. Dat gebeurde in 1931 vandaag. En in 1995 treedt Letland toe tot de Raad van Europa. En vandaag was de opening van de Olympische Winterspelen in Turijn. En dat was in 2006. Nicolaas Steno publiceert voor het eerst zijn vermoeden dat de fossielen de overblijfselen zijn van uitgestorven soorten. En hij publiceerde dat vandaag in 1667. En in 1863 verkrijgt Ellenson Crane patent op de brandblusser. Ja, zo lang bestaat hij alweer. Hè? Ja. Dan gaan we even naar de weersextremen toe. Vandaag hadden we de laagste etmaal gemiddelde van min 7,9 graden in 1940. De hoogste etmaal gemiddelde vinden we terug in 1958. Dat was toen 10,5 graden boven nul. De laagste minimumtemperatuur was in 1929. Dat was een zeer strenge winter. Min 12,4 graden. En de hoogste maximumtemperatuur was in 1914. 13,7 graden. De langste zonneschijnduur was in 1940 8,7 uur en de langste neerslagduur was 14,9 uur maar liefst en dat gebeurde in 2005. Zo, we zijn er alweer doorheen. Dat komt mooi uit met de tune iedere keer hè. Hoe verzinnen we het allemaal? Ongelooflijk. We gaan naar de tweeluik Twee platen van Tietz in, Dear John en de Robot. Twee leuk. Nu, nu, nu. hits. 24 uur per dag, Radio Els. De Ava Show. de blik van Tietz in 1979, eh, de robot. En daarvoor Dear John van Tietz in ook natuurlijk, want dat was het twee leuk. Ook al uit 1979 was best een succesvol jaar voor deze groep hoor. Nadat eh, Getty de groep eh, verlaten had, kwamen er twee prachtige zangeressen voor terug natuurlijk. Ja, de robot, hè. ja, hij is een opmars hoor. Hele veel mensen komen straks gewoon zonder werk te zitten. <laughs> Ja, goed, het is allemaal niet anders natuurlijk. Hè. Het is eh, tien over half zeven. We hebben al heel wat eh, liefdesplaatjes eigenlijk. want de Love is a Battlefield, Love is All Around. En hier is de Love Story van Nino No Tempo. En April Stevens, ken je die nog? Die speelde in Dallas. liefde allemaal in de antenne hier bij Radio Els. <laughs> Ja. En natuurlijk via Jan Chicago op de 1476 AM. En eh, dat is allemaal op de middengolf natuurlijk. En die zender die bestrijkt ook een groot deel van Duitsland. Dus hartstikke welkom, alle Duitse vrienden. <laughs> Nino Tempo en April Stevens en de Love Story uit 1973. En dit is ook zo mooi, hè? We gaan terug naar, lekker naar de jaren 60. 1966 het gaat allemaal over een ridder of zo. Knight in Rusty Armor. Hier zijn Peter en Gordon. Long ago in days of old There lived a knight who wasn't quite as bold as a knight should be. he rode an old grey mare called Bess, searching for a damsel in distress, just to see if he could set her free. the tower steps he sneaked, but as he moved, his rusty armor squeaked. Such a mournful note. And all the sentries at their post thought it must have been the castle ghost. They jumped for their lives in the moat. rusty sword with a rusty blade. As he bent to kiss his bride, he found that he was rusted up inside in his battle dress. And I can't guess. Ik heb het niet zo gevolgd. Els, heb jij het een beetje gevolgd waar hij het over heeft? heb het wel over een. Eh, <laughs> ridder of wat dan ook. Nighty in Rusty Armor, 1966 Pieter en Goren. Heerlijke muziek hier zo in de Show bij Radio Els. En dan is het natuurlijk weer tijd voor het weerbericht. Het is inmiddels al kwart voor zeven geweest. De wind draait in de loop van de avond naar zuidwest en neemt tijdelijk af. In de, en later neemt de wind weer toe en kan de wind aan de westkust mogelijk weer stormkracht bereiken. 9, eh, windkracht 9, ja. In de kustgebieden zijn er dan windstoten mogelijk van 90, van 90 tot 100 kilometer. En ook landinwaarts kunnen dan ook vooral tijdens buien weer zware windstoten voorkomen van 75 tot 90 kilometer per uur. Komende nacht trekken de meeste buien oostwaarts weg en klaart het vanuit het westen uit af en toe op. De minimumtemperaturen liggen zo rond de 4 graden. De westenwind is vrij krachtig tot krachtig, in de kustgebieden hard tot stormachtig. Bij de buien is er kans op zware windstoten. Landinwaarts zullen de zware windstoten geleidelijk verdwijnen. Morgen overdag is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten enkele buien. Lokaal mogelijk met korrelhagel, heb ik nog nooit van gehoord. Vooral in het zuidwesten zijn er ook zonnige periodes. De maxima liggen zo rond de 7 graden en de westenwind is vrij krachtig tot krachtig en in de kustgebieden weer hard tot stormachtig. De zware windstoten zullen zich geleidelijk aan gaan beperken tot een smalle kuststrook. Nou, weten we dat ook allemaal weer, hè? Ja. Hoeveel keer, hoeveel keer heb ik het weerbericht al niet gedaan? Boris P. zingt erover. How many times? How many times will you fall and stand alone with your back to the wall? How many times will it take? till you crawl out from behind your mistake. jaar geleden had ze er een mooie hit mee hoor. Lori Spee en Home uit 1982. En ik kan me herinneren dat ze toen ook de Elsplaat was. <laughs> ja, in de Show, hè. Ja, ja, ja, ja. Zo kan het allemaal verkeren natuurlijk. Hè? Oh. Wat dachten jullie van een, uh, een moppie Philly sound in de radio? Moet kunnen op een maandagavond natuurlijk. Hè? We gaan naar 1975 toe. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hier zijn de trams. <laughs> in de show op Radio L. zeven please. Let me tell you something. save a place in your heart for me if it's not Zo, we hebben nog even de tv-programma's voor jullie opgezocht. Wat er op primetime vanavond op de televisie te zien is. Nederland 1, het journaal om 8 uur. Radar om 5 voor half 9. Niet zonder ons om half 10. En op 1 op 10 voor half 11. Nederland 2, 5 vracht per seconde wijzer, Om half 9 hoogwater, dat wordt het inderdaad. Om half 10 nieuwsuur, om kwart over 10 de monitor. En kruispunt begint om 10 voor 11. Op Nederland 3 hebben we om 5 voor half 8. First Dates, Forever Young om vijf voor half negen. Back on Track om tien over negen. Lauren om tien over tien. En Promenade om vijf voor elf. RTL 4 begint natuurlijk weer met goede tijden om acht uur. Married at First Sight, dat begint om half negen. Uitstel van executie om 23 eh, uur 21. Wat een tijden zijn dat ook, hè. En Jinek begint om 16 uur 16 eh, over 10. RTL 5 hebben we weer de horrorhuurders <laughs> en de huisjesmelkers. Je zal ze maar tegenkomen om half acht. De slechtste chauffeur van Nederland. Nou, dat ben ik al, want ik heb geen auto. Dat begint om half negen. Wie woont waar? Om half tien. En 24 uur in de ER om half elf. SBS 6 heeft weer Lingo om half negen. Patty en Gordon op zoek naar de eeuwige jeugd. Urk om half tien, Hart van Nederland om half elf. Het weer komt om vijf voor elf. En shownieuws om elf uur. En Veronica houdt het weer bij de Big Bang Theorie. En om half negen het voetbalprogramma Veronica in Inside. Zo, dat was die weer. De Afwa Show. We hebben er nog eentje zometeen. Een lang nummer hoor. Ik ga dat niet helemaal redden, denk ik.